Dat heeft het internationaal atoomagentschap te horen gekregen van de Japanse regering. De exploitant van de centrale heeft nog eens bevestigd dat het belangrijkste omhulsel van de reactor zelf niet is beschadigd. Wel is de evacuatiezone rond de centrale uitgebreid van 10 naar 20 kilometer. Meer dan 100.000 mensen zijn naar veiligere gebieden gebracht. Bij een andere kerncentrale in het getroffen gebied zijn ongeveer 30.000 Japanners geëvacueerd. De Nederlandse ambassadeur in Jemen heeft alle Nederlanders daar aangeraden zo snel mogelijk het land te verlaten. De botsingen tussen de politie en betogers tegen president Saleh lopen steeds vaker uit de hand en daardoor wordt het in Jemen steeds onveiliger, zegt de ambassadeur. Eerder had hij de Nederlanders al aangeraden te vertrekken als hun verblijf niet echt nodig was. De Arabische Liga heeft de VN-veiligheidsraad gevraagd een vliegverbod in te stellen boven Libië. Zo'n verbod moet de opstandelingen beschermen tegen aanvallen van Gaddafi's luchtmacht. De Amerikaanse regering is blij met het standpunt van de Arabische Liga. Volgens het Witte Huis verhoogt het de internationale druk op Gaddafi. De beperkingen die in Egypte golden voor het oprichten van een politieke partij worden als het aan leger ligt opgeheven. De wijziging is opgenomen in het referendum, waarover de bevolking zich volgende week mag uitspreken. Onder de verdreven president Mubarak moest de partij worden goedgekeurd door een commissie die die goedkeuring bijna nooit gaf. Rode JC heeft in de eredivisie zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. AZ was in Kerkrade met 2-1 te sterk. In de eredivisie zijn vanavond nog twee andere wedstrijden gespeeld. Heracles won thuis van Excelsior met 4-1 en Vitesse Heerenveen eindigde in 1-1. Het weer vanuit het zuiden wat regen en minima vannacht van een graad of 6.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 En straks vanaf 12 uur Toka Disco live in de mix op de radio. Vorige week was het DJ Mauzo. Deze week Toka Disco en als het goed is volgende week eh, DJ Perry. Komen nu een hoop lekkere muziek. Onder andere onderweg Tony Marquez featuring Philly met In Love With The Music. Maar is de volgende plaat van Roy Gates featuring Scotty G met Freeze. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Fam. once in a life, tell it you. strand, op het duin en het centrum van Zandvoort. Muziek van eh, Tony Marquez, featuring Philly met In Love With The Music. En daarvoor is opening Roy Gates, featuring Scotty G met Freeze. Zometeen is het tijd van blokje met Showbiz Nieuws. Maar eerst muziek tot die tijd. We doen onder andere met de Black Eyed Peas met Just Can't Get Enough. Maar eerst de opvolger van Sterrenstof. We hebben het over de jeugd van tegenwoordig met elektrotechniek. Dat nu hier op de radio. ZFM. ZFM. ZFM's Nightwalk. ZFM. Electrotechnic. Electrotechnic. Electrotechnic. Electrotechnic. Electrotechnic. Electrotechnic. contact. Ben een dondergod, kras je moeder als een hondenblok. Het is toch een thee, ja ik weet. Alles vanaf play. Dan schoot uit het piemeltje. Hoofdspanning niet vriendelijk, want dit gebeurt wel eens vaak. Moedertje zwart geblakerd. En er rollen om, hands is over now. Probeer het er niet. Je kan niet eens bij het knopje gaf. Dan kom eens bij met je doof. Techniek is elektro. En we gaan heel lekker zo. Stekker in je mond, hou je bek gewoon.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 En daarvoor de jeugd van tegenwoordig met elektrotechniek. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks Show Facts. Show Facts, wat voor leuke nieuwswijkjes hebben we allemaal voor je. Nou, Cheryl Cole pakt de laatste hele hebben en houden... en verkasten naar de States carrière technisch uh, heet dat dan. Maar nu ze eenmaal in de LA zit, eh, wil ze terug. En dat is het gevalletje heimwee. Cheryl mist haar moeder, Joan en Norm, die nog gewoon in Engeland woont. En volgens iemand die dicht bij Cheryl staat kreeg ze er last van toen ze nog voor de Amerikaanse douane stond. Shell wil daarom om de week terug naar Engeland vliegen om wat tijd door te brengen met haar moeder. Al is het maar voor een paar dagen. De heimwee voor Shell gaat trouwens wel extreem ver. Haar vriend Derek kocht onlangs een zak snoep, maar Shell vond de smaak maar niks. Ze heeft daarom aan haar moeder gevraagd om regelmatig wat snoep vanuit Engeland op te sturen. Want waarschijnlijk op een of andere manier is het, eh, het snoep in eh, de United States niet te vreten. En eh, nog wat anders. Ik heb weer het stopbordje. En uh, Lady Gaga is nou eenmaal een wereldster. als je een wereldster bent, dan wil iedereen dingen van je weten. En daarom werd de zangeres gevraagd naar haar eerste keer. En het was niet echt geweldig voor eh, Lady Gaga. Mijn maagdelijkheid verliezen was een vreselijke ervaring omdat ik er nog niet klaar voor was. Dat vertelt ze in een interview. Ze genoot er niet van. Ik was 17 toen ik mijn maagdelijkheid verloor, maar zelfs toen was ik er nog niet klaar voor. Het voelde er nog totaal niet goed aan. Ik heb altijd veilig seks gehad. Voor ik met iemand in bed dook, moest hij zich laten testen. Anders ben je Russisch roulette aan het spelen, al dus de zangeres. Genieten van een goede vrijpartij, dat leerde Lady Gaga pas veel later. Ik heb eigenlijk nooit van seks genoten tot twee jaar geleden. Ik had toen een deftige relatie waar vertrouwen een belangrijke rol speelde. Ik voelde me dan ook helemaal vrij en seks was een uitdrukking van onze liefde. Ja, kan ook zo op deze manier natuurlijk. En eh, Lindsay Lohan heeft de eerste woorden gezegd na haar afkikproces. Lindsay Lohan heeft voor het eerst in het openbaar over haar verleden gepraat. Het gesprek ging over de tijd dat ze in een afklikkliniek zat... wegens drank- en drugsverslaving. Ze zegt zich eerlijk en betrouwbaar. Ze zegt nu eerlijk en betrouwbaar te zijn. En die woorden zal ze eerst moeten bewijzen. Lindsay zegt, in, zegt in een interview met extratv.com... dat ze supergraag weer gaat werken. Maar ze zegt dat ze te beseffen dat het vertrouwen van Hollywood weer terug moet winnen... Ik moet aantonen dat ik weer betrouwbaar kan zijn. Want ik denk dat ik, op het moment, dat ik het op het moment niet ben. En eh, ja, ze heeft geld nodig. En zo'n afkliniek eh, kost natuurlijk niet niks. Ik geloof dat het een eh, paar duizend... Uh, paar duizend tot wel 10.000 dollar per dag of per uur kost. En ze staat in voor alle misstappen die ze beging. Ze, ik richt me op het enige dat voor mij op het moment belangrijk is. En dat is mijn herstel. Aldus Lindsay Lowen. Candle avontuur definitief verleden tijd is... vindt zijn er het langzamerhand tijd voor hem... om een gezinnetje gaan stichten met vriendlief Lewis Hamilton. Met kinderen zit ik ook in mijn hoofd, maar alles op zijn tijd. Volgens mij zal ik even streng zijn als mijn eigen moeder. Misschien nog erger. Mijn kinderen zullen het huis niet uit mogen. En ik zal ze verplichten om naar klassieke muziek te luisteren. Of ze nu een grapje maakt is onbekend. Anders hebben we nu al eh, met de kids te doen natuurlijk, want dat is best wel zielig. Ze wil haar carrière ook weer niet meteen helemaal opgeven... maar het feit dat ze niet meer aan de dols zoekt te denken... heeft ook zo zijn voordelen. Het ijzeren dieetregime waaraan ze zich moest houden, dat mist ze niet. Ik ben een perfectioniste, maar ik heb ook geleerd om mezelf iets gemakkelijks te maken. Om het mezelf iets gemakkelijker te maken, ik hou van mijn pasta en mijn chocolade. En om nog te zwijgen van taartjes en gebakjes. Gedurende enkele jaren was fit als mijn leven, maar nu ben ik weer helemaal ontspannen. En nog steeds dan zie ik er goed uit. Niet, echt waar. In de menige verschil erover. Voor mij, <laughs> je zou zeggen dat ze anorexia heeft, zou het ook geloven hoor. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Justin Bieber vraagt een bijzonder cadeau. Justin Bieber die vandaag 17 wordt. Nou, dat was afgelopen dinsdag vraagt zijn fans niet om cadeaus. Hij riep zijn fans op om in plaats daarvan geld te sturen naar waterprojecten in de derde wereld. Ik heb een fantastisch jaar achter de rug en dat is allemaal dankzij de fans. Twitterde hij. Dit jaar wil ik dat mijn verjaardag in het teken van het goede doel staat en een donatie vragen. Tot nu toe leverde zijn actie al aardig wat op. Vandaag is er voor 7 miljoen dollar aan water ingezameld voor My Charity. En vandaag bedoel ik mee eh, afgelopen dinsdag toen waren al deze berichtjes eh, te vinden op het internet.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 Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Holland's number one, number one dance show. Night One. Saturday night on ZFM. Cause we speak a different language. met uh, Terwijl SM met het zweepje. Maar eerst de weekly had van afgelopen week op Dance for the Fam. De nummer 1 stond die vorige week ook in de Beatport uh, top 10. Het is eh, Nice 7. Met het mooie nummer Point. Je gaat hem nu horen op CRM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Fam. er allemaal gaande zijn. Vanavond her en der in eh, Amsterdam en in Haarlem. Nou, als eerste beginnen we altijd even met Framebusters in de Escape in Amsterdam. Vanavond natuurlijk met eh, resident Zandvoorts talent Raimundo. Hij heeft vanavond uh, de Shapeshifters uitgenodigd uit de UK. En de MC is vanavond Prime. En in Electric eh, at the Lux hebben we Martino Rosso. Dat vanavond in de Escape in Amsterdam. Framebusters met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Vanavond in de Melkweg hebben we Five Days Off, Day 4. Vanavond de line-up Hercules en Love Affair. Aeroplane, French Horn, Rebellion, Palmbomen, Tom Trago, Job de Wit... Natuurlijk onze bekende eigen Tetro en Shit Robot DJ set. Dat vanavond in de Melkweg. Five Days Off. En dat is dag 4 alweer. En een van de leukere feestjes naar mijn mening... waar ik naartoe zou gaan vanavond is eh, in de Panama. Latin Lovers. Vanavond in de Panama met Leroy Styles, Jasper Clash, Chris Rocks, Under Control. En het is allemaal hosted bij MC Roga. En in de studio is het Boom Brazil. Vanavond dus in de Panama Latin Lovers. Het duurt tot 4 uur in de ochtend. En ook vanavond in Paradiso hebben we Five Days Off, ook day 4. Vanavond met Roy Orbison. Nee, Joy Orbison. Roy Orbison, eh, die kennen we, die is niet meer. Maar vanavond uh, Colors Presents Joy Orbison. MJ Cole, Pearson Sounds, Iconica en Optimum Life, Cinnamon, Awanto 3, Stijks en Mike Engine, Gomez en Presk. Dat is vanavond in Paradiso, Five Days of. En dat is natuurlijk ook dag nummer 4 alweer van dit evenement. En vanavond in de Sugar Factory hebben we... St. En de line-up daarin is De Man Zonder Schaduw, Anna Boyle, Live en Vero. Vanavond de Sugar Factory. Tot 5 uur ben je welkom met het feestje. En vanavond in de Westerunie hebben we Rocket. Met de, in de Westerunie Victor Badoux, Terry Tanner, Antonio Rota live 2001. En in Westerliefde hebben we Johanna Merscher en Guillaume Bouwens en Mulder B2B. Vanavond in de Westerunie. Rocket. En uh, zoals in het Panama vanavond hebben we Latin Lovers. Nou, ook in het patronaat vanavond Latin Lovers Carnival de Rio. En dat is met Lucien Poort, Becky Beach, Jasper Klaas, Alex Cruz uit Zandvoort, René Ames en MC is Janto. En eh, Cherokee on Percussions. Vanavond dus in het patronaat tot 4 uur in de ochtend. Latin Lovers Carnival de Rio. En als je denkt, ik hou niet zo van die muziek, ik wil een beetje meer stevigere genre hebben, dan kan je natuurlijk ook even aan de Club Stalker. Tot vijf uur in de ochtend hebben we Sven en Champagne Powder, Chef Roulette, Le Avant Putain, live. En in zaal 2 hebben Ghostman en Friends. Vanavond in de Stalker, Pump Up The Jam. En wil je gaan voor de grotere feesten, dan moet je naar de Maasilo gaan. Vanavond tot 7 uur in de ochtend, Crazy Sexy Cool. En dat is onder andere met Mitch Crown, Michael Mendoza, Summerlogity, Hartwell, Sven Vilijn, Leroy Staals, Quintino, Aaron Gill en uh, Rion. Het is allemaal hosted bij MC Crown. En in sectie hebben we Mario Dwaite, Under Control, Fikes L, Rankido, Brothers in the Boots en natuurlijk Maggie Begovic. Die heeft de druk, die, eh, die pendelt een beetje tussen Haarlem en... Eh, en Rotterdam in. En in Cool hebben we vanavond DJ eh, Slick ook allemaal in de Masilo het feestje Crazy Sexy Cool. Maar in het zaaltje Cool hebben we DJ Slick, Don Wayne, Winnie, Life, Superior, Flava en Dyna. En dat is hoofdstad bij MC Bisley. En in het zaaltje Kelder, of gewoon de kelder van de Maasilo, hebben we Mark Makroland, Domingos, Jeff Moore, Rolex. En voor de rest, uh, hou het daar gewoon even. Ja, en tot zover de parties voor deze zaterdagavond 5 maart 2011. Terug naar de muziek hier op de radio. Holland's number one, number one dance show. Nightwalk, Saturday night on ZFM. Every Saturday night, night, night, night. Dance night on ZFM. I know you're gonna dig this. surprise. Let's go. Bounce to the beat, people hands up.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 Daarachteraan deze mooie plaat van eh, Robert Abigail. En DJ Rebel featuring Mo met... Je moet ik even duidelijk uitspreken. Menando. We kennen hem onder andere van de Mojito Song. Daar had hij nog een plaatje merengue, meen ik. En dit is Maneando. Ja, de extended mix. Het is even tijd op het moment waar je misschien de hele avond op hebt zitten wachten. Of niet natuurlijk, maar... De tijd voor de partyupdate? update Nee, de party hebben we al gehad voor de Nightwalk 10. Ik, eh, ik heb pas vier biertjes op en ik loop alweer als een sneltrein voor en achteruit. Alle kanten boven de goede kant op is tijd voor de Walk 10. Wat is er deze week nieuw binnengekomen en wat staat er deze week op 1? Je gaat het nu allemaal horen. Deze week op 10 blijven staan Sander van Doorn... tezamen met Carol Lee met Love is Darkness. Op nummer 9 deze week, ook vorige week op 9... The Spring Reloaded, featuring MC Prime met Nervous Breakdown. Op nummer 8 eveneens blijven staan Boston met Gregor's Team nummer 7 Ducks zoals Barbara Streisand, oftewel A-Track... tezamen met Armand van Helden met het plaatje Barbara Streisand. Op nummer 6 ook blijven staan. Het is echt een, een lijst waar alle platen zijn blijven staan. Rio met Like I Love You. Op nummer 5 deze week Dave Quetta featuring Rihanna met Who's That Chick. Op nummer 4 de plaat die je ongeveer een kleine 5 minuten geleden gehoord hebt. Chester samen met Duplo en Buster Rice met Come On. Op nummer 3 Weer een plaatsje gestegen. Een plaat die er gewoon er niet uitgaat op een of andere manier. Bruno Mars, Just The Way You Are. Op nummer 2 deze week. Fantastische plaat. Zou de zomerlid van 2011 kunnen worden, maar hadden ze hem eigenlijk wat later uit moeten brengen. Milk and Sugar versus Viacom Deals met Hey Na Na Na. Deze week op 1. Vorige week ook, die week daarvoor ook. Een plaat die gewoon niet van de nummer 1 positie af te krijgen is. Martin Salvaire, dus samen met Drogonet, met Hello. Je gaat hem nu horen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De nummer 1 in de Nightwalk 10, Martin Salvaire. Samen met Drogonet met Hello. The Nightwalk 10, number 1. jongens, even tussendoor. Mag ik even een vraagje stellen? Mag ik ook even van mijn eigen house genieten? Ik heb een beetje last van die harde dreun van jullie. Ik vind naar, ik vind in muziek. Ja, de nummer 1 uit de Nightwalk 10. Nog steeds Martin Salvester samen met Dragonet met Hello. En zo we ook het eind het eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen Toko Disco een uur lang live hier in de mix op de radio. Maar niet zo even lekkere muziek. Wat dacht je van deze vrolijke zomerse plaat van de Switch featuring Johnny B met Beautiful Monster. Dat nu op de radio. Tot aan de andere kant van 12 uur. I've never seen 106.9 ZFM.